Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Zo'n 80 zwaargewonde Palestijnen in Gaza mogen de komende dag de grens met Egypte over om daar verder behandeld te worden. Verschillende bronnen melden eerder al dat de grensovergang bij Rafah tussen de Gazastrook en Egypte open zou gaan voor gewonde Palestijnen, maar aantallen werden tot nu toe niet genoemd. Vlak bij de grens zou een noodhospitaal zijn ingericht en op foto's is ook te zien dat er een hele rij ambulances klaar staat bij de grens. Hamas ontkent dat een van hun commandanten in het vluchtelingenkamp Jabalia in Gaza was... toen het afgelopen dag werd getroffen door een Israëlische luchtaanval. Een woordvoerder van het Israëlische leger bevestigt dat de aanval was gericht op de Hamas-commandant. Volgens hem verstopte die tussen de burgers. Bij de aanval op Jabalia zouden meer dan 50 doden zijn gevallen. Het Openbaar Ministerie vervolgt een militair uit Zuid-Holland wegens discriminatie... De man van 24 zou in twee WhatsApp-groepen beledigende opmerkingen hebben gemaakt over Joden. In de groepen werden teksten, foto's en filmpjes gedeeld... waarin het nationaal socialisme wordt verheerlijkt, zegt justitie. De Vlakentunnel in Zeeland is tot maandagochtend dicht voor al het verkeer. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de tunnel... tussen de A Berg op en Goes op de A58... Rijkswaterstaat waarschuwt voor ernstige verkeershinder en extra reistijd. Die kan oplopen tot meer dan een uur. Jeffrey Hoogland heeft in Mexico het wereldrecord op de kilometer verbeterd. De Nederlandse baanwielrenner was bijna een seconde sneller dan de Fransman Pervis in 2013. Hooglands gemiddelde snelheid over vier ronden was bijna 65 km per uur. Het weer vannacht vanuit het zuidwesten opnieuw regen.